Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Toeseraties verdienen vaak meer dan binnen de branches afgesproken. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kleine corporaties mogen maximaal 9000 euro betalen, grote 18.000. Maar 1 op de 5 toezichthouders verdient meer, soms zelfs een veelvoud daarvan. Dat zou gebeuren omdat ze extra werk hebben vanwege fusies of bestuursproblemen. De Spaanse autoriteiten reageren laconiek op de negatieve resultaten van de Europese stresstest voor banken. Vijf van de acht gezakte banken zijn Spaans. Volgens de minister van Financiën en de Spaanse Centrale Bank hebben de gezakte banken genoeg reserves, maar zijn die ten onrechte niet meegeteld. De vier Nederlandse banken in de stresstest zijn allemaal geslaagd. Nederland heeft de Syrische ambassadeur in Den Haag op het matje geroepen vanwege het aanhoudende geweld in zijn land. Hij kreeg te horen dat het doden van demonstranten ontoelaatbaar is. Ook wil Nederland dat Syrië journalisten toelaat. Gisteren werd er weer betoogd in Syrië, volgens de oppositie nog massaler dan voorheen. Er zouden 32 doden zijn gevallen. President Obama ontvangt vandaag de Dalai Lama in het Witte Huis. De geestelijk leider van de Tibetanen is elf dagen op bezoek in Washington en werd op de valreep uitgenodigd door Obama. Die zal hem aanmoedigen om te blijven praten met de Chinese regering over autonomie voor de Tibetanen. China zegt dat de relatie met Amerika wordt geschaad als het bezoek doorgaat. Op verschillende plaatsen zijn de radiozenders die gisteren uitvielen weer te beluisteren. De zendmasten van Lopik en Smilde zijn nog steeds buiten gebruik, maar andere masten hebben hun taak deels overgenomen. Lopik en Smilde werden gisteren allebei door brand getroffen. De laatste stortte grotendeels in. Eigenaar Novek laat een noodmast naar Smilde brengen, maar het kan nog een paar dagen duren voordat die er staat. Het weer, de dag begint met wat zon, maar vanmiddag komt er vanuit het westen steeds meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Alkmaar en knooppunt Badhoevedorp.